uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Britse persbureau Reuters heeft becijferd dat wereldwijd meer dan 10 miljoen mensen besmet zijn geweest met het coronavirus. De meeste gevallen waren in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. Momenteel neemt vooral in India en Brazilië het aantal besmettingen hard toe. Bijna een derde van alle besmettingen die de afgelopen week werden vastgesteld vonden in die landen plaats. In Parijs heeft de politie ingegrepen bij een groot illegaal feest... waar honderden jongeren op waren afgekomen. Dat melden Franse media. De jongeren hadden op sociale media oproepen geplaatst... onder verwijzing naar Project X, een film uit 2012... over een groot feest dat uit de hand loopt. Rond middernacht trad de Franse politie op. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en flessen. Ze zetten daarop traangas in. Of er mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht is nog niet duidelijk. Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag... heeft de politie nog een aanhouding verricht. Het gaat om een man van 61. De rellen vorige week zondag volgden na een betoging tegen het coronabeleid. 425 mensen werden toen aangehouden. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe demonstratie op het Malieveld aangekondigd. Maar die is door burgemeester Remkes verboden. De politie vreest dat niet iedereen zich daaraan zal houden en zegt op alles voorbereid te zijn. En het Rotterdamse kunstcentrum Witte de Wit heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van zijn naam. De letters zijn van het pand aan de Witte de Witstraat gehaald en ook op sociale media is het centrum nu naamloos. In 2017 kondigde het centrum al aan dat het van naam zou veranderen... omdat de 17e-eeuwse vlootvoogd Witte de Wit met koloniale uitbuiting verbonden is. De kunstinstelling wil Rotterdammers nu gaan polsen over een nieuwe naam. Die nieuwe naam die moet volgend jaar januari in gebruik worden genomen. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. Later vandaag is het droger en is er wat meer zon.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 En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee.